9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Brussel hebben de ministers van Financiën akkoord bereikt... over een verlenging van het Griekse schuldenpakket voor vier maanden. Dat is een kortere periode dan waarop werd gehoopt. De voorwaarden voor het verlengen van de lening van 240 miljard euro zijn nog niet duidelijk. Voorzitter van de Eurogroep Dijsselbloem houdt ongeveer rond deze tijd een persconferentie. Turkije staat op het punt een nieuwe veiligheidswet in te voeren die sneller en harder politieoptreden mogelijk maakt. Volgens de oppositie verandert de nieuwe wet Turkije in een politiestaat. De regeringspartij AKP, die een meerderheid heeft in het parlement, wil de wet snel invoeren. Deze week werd er tijdens een zitting over het onderwerp tot twee keer toe gevochten door parlementariërs. Vier leden van de oppositie werden gewond afgevoerd. Volgens de nieuwe wet kan een verdachte 48 uur lang worden vastgezet zonder tussenkomst van een advocaat of een officier van justitie. En de politie krijgt het recht om huiszoeking te doen zonder gerechtelijk bevel. Ook krijgt de politie het recht om tijdens demonstraties gericht te schieten op demonstranten die met molotovcocktails gooien, ook als die niet richting de politie worden gegooid. Werknemers moeten weer WW-premie gaan betalen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Hoeveel is nog onduidelijk. De premieheffing zou op 1 januari komend jaar in moeten gaan. In 2008 kwam een einde aan het werknemersaandeel in de werkloosheidspremie... in verband met de economische crisis. Zo zouden werknemers meer te besteden krijgen. Inmiddels vertoont de werkloosheidskas een tekort van ongeveer 10 miljard euro. Het heffen van premie bij werknemers moet dat tekort aanvullen. Het advies van de SER is een uitwerking van een principeafspraak die vorig jaar is gemaakt in het Sociaal Akkoord.